uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Mierlo zijn op de oorlogsbegraafplaats graven en muren beklad. In de kapel is op een muur een hakenkruis geschilderd. En op de buitenmuur van de begraafplaats staat in grote zwarte letters in het Engels MH17 Leugen geschreven. Rond deze tijd wordt er uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van Brabant 75 jaar geleden. Op de begraafplaats in Mierlo liggen veel militairen die in Brabant sneuvelden bij de operatie Market Garden kabinet denkt een manier te hebben gevonden om kleine bouwwerken te laten doorgaan... ondanks de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde in mei dat de Nederlandse aanpak van stikstof... niet aan de Europese regels voldoet. Door die uitspraak worden duizenden projecten op de een of andere manier geraakt. Het kabinet wil nu een andere rekenmethode toepassen... waardoor kleinere bouwprojecten misschien weer op gang kunnen komen. Als gemeenten die gaan gebruiken... zouden vergunningen voor bijvoorbeeld de bouw van een paar huizen of dakkapellen... mogelijk makkelijker kunnen worden gegeven. Bij een ongeluk op de A73 in Noord-Limburg zijn twee mensen omgekomen en drie mensen zijn gewond. Ter hoogte van Belveld raakte even na acht uur een personenbusje van de weg en botste tegen een paal. Gisteravond vielen er twee doden bij een verkeersongeluk in Stadskanaal. Daar reed een auto tegen een boom. Twee mannen van 23 kwamen om het leven. Twee andere inzittenden, een jongen van 17 en een man van 21, raakten zwaar gewond. De Amerikaanse fotograaf die beroemd werd met zijn foto van de Tankman... is op 64-jarige leeftijd overleden. Charlie Cole won de World Press foto met de beelden die hij vanaf het balkon van zijn hotelkamer schoot... van een man met een plastic tasje die Chinese tanks tegenhield. Dat gebeurde tijdens de studentenprotesten op het plein van de Hemelse Vrede in 1989 in Peking. Het weer. Vanochtend trekt de regen langzaam naar het zuidoosten weg en breekt de zon geleidelijk door.